Gert Kluk met het NOS journaal. Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste de verzekeringspremie voor volgend jaar bekendgemaakt. Voor een basisverzekering gaan mensen 99,50 euro per maand betalen. Dat is een stijging van bijna 10 euro. Voor dat bedrag wordt minder vergoed dan nu. Verwacht wordt dat ook bij andere zorgverzekeraars een basisverzekering ongeveer 10 euro per maand duurder wordt. De publieke omroep moet bezuinigen op sport en amusement. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse publieke omroep in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Amusement moet kwalitatief duidelijk onderscheidend zijn, aldus Haaghoord. Haaghoort. Hij noemt wie van de drie Sterretje Gezocht en Bananensplit als programma's die weinig toevoegen. Ook betwijfelt hij of de NOS en de Eredivisie en de Champions League moet uitzenden. Aagort neemt voor lief dat de kijkcijfers dan dalen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV gaan vandaag verder met de formatiegesprekken. Een akkoord lijkt dichtbij. Mogelijk worden de onderhandelaars het vandaag of anders morgen eens. In dat geval kan het CDA zaterdag al een congres houden over deelname aan een minderheidskabinet met de VVD en gedoogsteun van de PVV. De bureaucratie in het onderwijs moet hoog nodig worden aangepakt. Dat zegt het onafhankelijke adviescollege Actal. Scholen moeten bij te veel instanties verantwoording afleggen. Die instanties, zoals gemeenten en de onderwijsinspectie, willen vaak dezelfde informatie. Scholen zouden volgens Actal nog maar één keer per jaar en aan één partij cijfers hoeven te geven. Zelfstandige bestuursorganen als het CBS en de uitkeringsinstantie UWV betalen hun interim managers fors meer dan de balken en de norm van 180.000 euro. Volgens het tv-programma Nieuwsuur kregen in 2008 en 2009 zeker 18 interimmers een jaarsalaris van meer dan 3 ton. Politieke partijen zijn geschokt. Ze wijzen erop dat instanties worden betaald van publiek geld. Het weer, het is vandaag bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Er staat weinig wind en het wordt vanmiddag ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.